Jan van der Putten met het NOS-journaal. De dader van de schietpartij in Alfa aan de Rijn heeft een aantal malen gericht geschoten. Dat blijkt uit beelden van de bewakingscamera's in het winkelcentrum. De Haagse hoofdofficier van Justitie, Nooy, vertelde dat in een tv-programma Pauw en Witteman. Op de beelden is te zien dat de schutter, Tristan van der Vlis, rustig door het winkelcentrum loopt. Hij was niet in paniek, al dus Nooy. Het onderzoeksteam kijkt ook naar de computerbestanden en de aantekeningen die de dader heeft achtergelaten. Volgens Nooy blijkt daaruit dat hij boos was op God, de mensen en de maatschappij. Hij zei dat hij werd aangetikt door geesten en dat maakte zijn leven onleefbaar. De dader in Al van de Rijn schoot zaterdag zes mensen dood en pleegde zelfmoord. Het Amerikaanse parlement heeft ingestemd met het begrotingsakkoord dat vorige week werd bereikt. Zowel in het Huis van Afgevaardigden als in de Senaat stemde een ruime meerderheid ermee in. Wel was opvallend dat er zowel bij de Democraten als de Republikeinen veel verzet was tegen het akkoord dat door hun leiders was gesloten. Daarin is afgesproken dat de uitgaven tijdens het lopende begrotingsjaar met 38 miljard dollar worden teruggebracht. Veel Republikeinen vinden dat niet genoeg, terwijl veel Democraten bang zijn dat arme Amerikanen de rekening rekening moeten betalen. Zonder akkoord hadden veel overheidsdiensten in de VS hun deuren moeten sluiten. In de Verenigde Staten heeft het hoofd van de luchtverkeersleiding ontslag genomen. Aanleiding zijn incidenten waarbij verkeersleiders in slaap waren gevallen. Deze week lag een verkeersleider in Nevada te slapen, terwijl een vliegtuig met een medisch team wilde landen. En vorige maand kregen piloten van een verkeersvliegtuig om dezelfde reden geen contact met de luchtverkeersleiding in Washington.